en de Supremes toen nog eh, samen, weet je nog? Lang geleden. The Happening. Twee keer een hitje geweest, zie ik. In 1967 en 1991. En welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur met heel veel lekkere muziek. En we hebben ook een eh, ja, heel leuk onderwerp. Tja, we halen de jongeren hun muziek vandaan? Want dat is best wel interessant. Wij kochten nog LP's en CD's, maar wat doen de jongeren? Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Je hoort het allemaal straks in de show. Dus blijf lekker luisteren naar jouw GoFM. Dan maken we het lekker gezellig deze zondagmorgen. Julio. Ucantoa, canto Calice. E ainda non sabes Eu quero tanto Terra meu hier bij eh, GoFM. The Way to Your Heart. Kijk even naar de weerkaart van vandaag. Nou, het ziet er wel redelijk uit voor de tijd van het jaar. Vind je dit? Hè? Ja, een beetje wow, sombertjes. Dat heb je zo, hè? Aan het einde van het jaar. Het is even niet anders. De beste muziek hoor je hier op jouw lokale ja Jawel, op GoFM. En ehm, straks, ik zei het al, gaan we de straat op met onze eh, microfoon. En we vragen de mening van de jeugd vandaag. Hoe komen zij aan hun muziek? Gaan zij nog netjes naar de winkel of eh, doen zij het anders?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 Implorei pra não chorar, mas eu nunca conseguia. A vida não me assusta mais. Eu já tive o que queria, tive que já até aqui no oceano pra sumir. Não vale a pena ficar. muziek uit Waterland Kerkje, jawel. Sarita Lorena en eh, Oceano. Ja, we kennen het natuurlijk van Raccoon, Oceaan in het Nederlands. Maar deze mag er ook wel zijn. Ja, en zoals gezegd, uit Waterland Kerkje helemaal. We gaan nu wel wat verstaanbare taal eh, laten horen. Dat is ook wel weer tijd.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 En Oh Happy Day, wat de gospel kan natuurlijk altijd op zondag. En ervoor, wat hoor je voor moois? Oh ja, natuurlijk. Martine Bijl en Belletjes. Lekker tuttig, maar wel een prachtig lied, laten we eerlijk zijn. Hè? Trouwens, eh, ik zie dat de kranen zo'n beetje bij de sluizen eh, allemaal staan opgesteld. Voor de werkzaamheden daar. Zouden dus ze daar niet een mooi ballet mee kunnen maken met lichtjes en weet ik wat allemaal voor moois? ik weet nog wel een kunstenaar die dat heel goed kan, denk ik dan. je die in de show. Amoureus. Goedemorgen. Strands of light upon a bedroom floor. Change the night through an open play. to dust. like me. No, you don't understand. He's an innocent man. Nothing to do with your sinister plan. He's under my thumb. Now you know that's a lie. He won't be happy till he makes you cry. Et oh, t'es tombé sur un salaud, patatras et ah, c'est sûrement celui de trop. Badaboum et suffer, so he calls you baby. But can't you see? You're only living in a fantasy. Though you misunderstood when I said he was good, I simply meant he does me like you never could. When I'm under his thumb and he's making me. Baby, if that's the way you feel, it's best I go. Un salaud, patatras et c'est sûrement celui de trop. Badabon et oh, est tombé sur un salaud, patatras et c'est sûrement celui de trop. Badabon. Oh. zo'n eh, drie minuten over half twaalf hier bij uh, eh, GoFM. En je hoort Hoover bada Badaboom. Lekker. En Kiki D en Amoureus. Tja. Waar haalt de jeugd tegenwoordig de muziek vandaan? Is een hele goede vraag. Want eh, ja, ik ben nog van de generatie dat ik nog een LP ging halen. Een LP, ja, dat is zo'n zo'n zwarte schijf van een soort van plastic zou je kunnen zeggen. En er komt dan geluid uit. Zet je een naald op en zo. Oh ja, dat heet tegenwoordig vinyl. <laughs> ja, heb je dat weer. Maar eh, hoe doet de jeugd dat tegenwoordig? Nou, onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging bij een school staan en vroeg het de jeugd. Ja, behalve één, stikt het van de, van de jongeren natuurlijk op het uh, eh, schoolplein van het Convijncollege. De vraag is, een van de drie, hoe kom je aan de muziek die je onderweg en of thuis draait? Dus onderweg, hier of thuis Gekopieerd. Gekopieerd. Ja. Dat dacht ik al. Via vrienden. Ja, precies. Want als er nou een nieuwe cd uitkomt hè, van, van wat jij leuk vindt, koop je die dan? Nou, meestal niet. Meestal laat ik hem eh, kopiëren of zo van iemand die hem wel heeft. Iemand die hem wel heeft, dus ja. altijd wel iemand die hem koopt. Ja, 9 van 10 keer wel, als een beetje eh, leuke muziek is. Ik leen cd's van vrienden en vanaf de computer kan je hem branden op een cd. Ah ja. Dus, uh, en heb je het digitaal? Ja, ja. alles... Dus je hebt hem gewoon als het ware alsnog op cd en dat maakt dus helemaal niks uit. Wat kost nou tegenwoordig een nieuwe cd? Nou, 20 euro. 20, oh ja. ja. gewoon echt, ja, gewoon echt te duur. Ja, LP's heb jij niet meer meegemaakt, hè? Denk ik. Nee. nee. En zijn er nog steeds eh, singles genoeg? Er zijn er niet zoveel meer. Nee, het wordt steeds minder. Ja, het is alleen maar cd's. Eh, ja. <laughs> Dus als je, gewoon, als je het in de winkel gaat kopen, staan er weer een paar nummers op die je niet leuk vindt. En als je het zelf gaat doen, dan staan er weer allemaal nummers op die je wel leuk vindt. Dus eh, dat is alleen maar beter. De vraag is, als jij muziek draait, onderweg of thuis, hoe kom jij aan de muziek? Nou, dat koop ik in de winkel. Zo. Netjes, netjes. Weet je het zeker of niet? Echt waar? Nou. Nah. Wat vind je van de prijs van een nieuwe cd? Duur. Ja. Kost zo'n cd? Maar nu 25 euro, hè? Nou ja. hey, maar weet je dan zeker dat je alles nieuw koopt? Nee. In de winkel? Nee, dacht ik toch ook. Eh, en wat vind jij dan van de prijs van een cd in de winkel? Ja, volop duur in ieder geval. Ik bedoel, het zijn maar een paar nummers, weet je. <laughs> ja, als je het van het internet af had, weet je Ja, inderdaad. Eh, die nieuwe cd van, van wie je net noemde, ik weet het niet meer, maar wat kost die in de winkel? Ja, het is gewoon 20 eh, euro Als er nou een, een nieuwe cd uitkomt van, van degene die jij leuk vindt, hè? van een groep of artiest, weet ik wie. Een, nieuw, een nieuwe cd, hoe ga, hoe ga je erachteraan? Want die bestel ik gewoon bij iemand die ik ken. Internet of zo? Nee. Oh nee, dat kopiëren? Ja, en die kopieert hem voor me dan. Nou, kan ik hem zelf ook weer kopiëren. Het is anoniem hoor, dus eh, je hebt niks te vrezen over ah. wat betreft. Maar, ah, ja, koop, koop, kopieer wel eens wat. Drop hoor, ja. illegale cd's. En wat, en wat kopieer je? Muziek op cd's. heb je die school. En hoe je dat doe, doe, doe je dat op de computer? Ja. De computer. Waarom? Nou, dat is goedkoop. Ja. Noem, noem, trouwens eens wat. Wat is een favoriet nu? Ja, gewoon, ja een beetje R&B en zo. Gewoon relaxed muziek. Nou, als daar iets nieuws van uitkomt, dan ga jij niet de cd kopen dus? Nee, dan uh, eh, kopieer ik hem wel voor vrienden of zo. Voor vrienden? Ja. bibliotheek? Nee, ik, eh, ik, ga niet naar de bibliotheek. Om te kopiëren? Nee, dat doe ik niet. Ik, eh, ja, ik krijg het wel van vrienden of zo. Hoe ik eraan Van mijn broer of zo. Van je broer? Ja, die koopt ze. Die koopt ze? Ja. En dan kopieer jij van broer? Nee. Je pikt ze gewoon. Ja, ik pak ze gewoon. Pak ze. gewoon de originele cd's? Ja. ja nou, dan, dan, dan, dat is duidelijk toch? Ga ik nou nog iemand anders toe? gewoon uh, meestal van internet. Of uh, gewoon cd's van vrienden of zo. Of zelfs cd's kopen. Ja. Nou van de dus- prijs van de cd? Ja, precies. <laughs> <laughs> Dus, <laughs> dat krijg je dan. Dat de andere hebben het over. Dat vind je nou, als, je, als er een nieuwe cd uitkomt hè, van, van de, de groep of artiest eh, die jij leuk vindt. Hoor je dan in de winkel? Ja. Toch wel? Ja, soms wel. Soms wel. Wij zijn wij zijn maar, Oh, dat krijg je dan. Maar, maar ze, ze, zijn wel 23 euro. Te duur. Dat is te duur. Ja, dat moet veel minder. Daar ben ik wel mee eens. En als je dan de mogelijkheid hebt om het van het internet te halen, dan haal je natuurlijk van het internet. Ja, gelijk. Dat is eh, veel goedkoper. Ja, wat eh, kost wel iets dan? Ja, het kost wel iets, ja. Die, eh, als jij op internet zit, dan moet je ervoor betalen. Maar de rest kost het niks. En een blanke cd? Ja. Meer is het niet? Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Up the rice in the church where a wedding has been. lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he is the only FM. Zo, jongen. En lekkere muziek, zeg. Ik zit een beetje mee te zingen hier in de studio. Ik weet niet of dat gepast is. Misschien wel goed dat de microfoon dicht staat. Dat dan weer wel. F.R. David, Words en Beatles. Natuurlijk met Eleanor Rigby. Hier in de show. Hmm. Weer koffie en die gevulde koek die ik erbij gekregen heb. Die is echt fantastisch. Waar is die vandaan, jongens? Oh, hier van de bakker. Van de lokale bakker. Goed verpakt. mooi. Tijd voor iets zoels van Doris Day. Dream a little dream of me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. just hold me tight and tell me you miss me. dreams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever. op. Je neemt de meubels af en lucht. sta je voor het raam. Je ziet de mensen gaan. De wereld zwijgt en lijkt je te vergeten. Die plaat van JJ Kale, het wordt een ritueel. Je draait hem hard om de stilte te doorbreken. Je ruimt de kamer op, de afwas in het zon. Je neemt de meubels af je op de eh, Schelddijk loopt, dan eh, hoor je de wind. En die voel je <laughs> trouwens ook behoorlijk hoor. Zeker bij uh, herfst, winden en stormen. heel, jongen, jongen. Ik heb wat uurtjes doorgebracht hoor. Om je hoofd leeg te waaien, dat is wel lekker hoor. Um, de wind. En Doris de My met Dream a Little Dream of Me. Heel, heel oud, uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Het is maar dat je het weet. Ik Loopt al aardig tegen 12. Ik eh, heb in de gaten dat Johans Sponsley ook al aankomt. Dus dat wordt heel gezellig straks na 12 uur. Dus alle reden om te blijven luisteren naar GoFM. Shake hier in de show met You Know I Love You. Tu viens vers moi quand tout va mal Et je suis toujours là You know I love you ne me vois pas, you know I love you. Je suis l'ami, le bon copain, celui qui comprend tout, you know I love you. Mais souvent j'ai serré les poings, aujourd'hui je l'avoue, you know I t'embrasse et tu dis, tu sais, je t'aime. Zometeen Johan Sponseling. Hij eh, doet zijn hint eh, syndicaat. En, eh, prachtige herinneringen en mooie nieuwe muziek. Zometeen dus, na 12 uur. Nog een mooie dag. fijn dat je geluisterd hebt. En ik hoop dat je er weer bij bent. Ja, volgende week of zo. Als ik er weer eens probeer te zitten hier in de studio van GoFM. Meer informatie over de show vind je op go-r tv.nl. Dus check onze website, Facebook, Twitter, de hele duvelse bende. Dan komt het allemaal goed. als vergeten is het nu zo'n 10 graden. En eh, hier in de studio inmiddels 38. Komt door de apparatuur. Tot besluit van de show. een antieke. Small Faces. Lazy Sunday. Tot gauw. Uh, wouldn't it be nice to get on with me neighbours. But they make it very clear they've got no room for ravers. <laughs> they stop a reedy dee dee doo dee. There's no one to hear me, there's nothing to say, and no one can stop me from feeling this way. Yeah, lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. Close my eyes and drift away. God knows.